en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Eerste Kamer voor de aanvulling op het Oekraïne-verdrag. GroenLinks besloot vandaag ermee in te stemmen. En ook de onafhankelijke senaatsfractie laat weten voor te zijn. Dat is één senator die verschillende provinciale partijen vertegenwoordigt. Met de verwachte steun van D66 erbij komt het kabinet op 36 zetels in de Eerste Kamer. Voor een meerderheid zijn er 38 nodig. Eerst werd gedacht dat het CDA onmisbaar zou zijn, maar nu kan ook een kleinere partij zoals de SGP of 50PLUS het kabinet aan een meerderheid helpen. In Polen is vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen beperking van de bewegingsvrijheid van journalisten in het parlementsgebouw. Net als vannacht gingen een paar duizend mensen de straat op. De politie greep deze keer niet in. Afgelopen nacht werd traangas gebruikt om de leider van de regeringspartij Kaczynski te ontzetten. Het protest is gericht tegen de bepaling dat vanaf 1 januari nog maar twee journalisten per medium het parlementsgebouw binnen mogen en dat ze daar alleen in een apart zaaltje mogen werken en niet meer in de wandelgangen en de plenaire vergaderzaal. De Turkse politie heeft zeven verdachten opgepakt voor de aanslag van vanochtend in de stad Kayseri. Naar vijf verdachten wordt nog gezocht. Over hun achtergrond is niets bekendgemaakt. Bij de aanslag voor de universiteit kwamen dertien militairen om het leven. President Erdogan wees meteen naar de Koerdische PKK. De politie heeft in een bestelbus in Rotterdam 1100 kilo illegaal professioneel vuurwerk gevonden. Het vuurwerk was verpakt in tientallen dozen. Er is nog niemand aangehouden, want het onderzoek loopt nog. Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in Antwerpen de Scheldecross gewonnen. In de slotfase reed hij weg bij zijn Belgische rivaal Wout van Aert. Bij de vrouwen maakte Marianne Vos haar rentrée in het veldrijden... na een onderbreking van bijna twee jaar. Ze eindigde in Antwerpen als vierde... op 59 seconden van de Belgische winnares Sanne Kant.